Levi van Eck met het NOS-journaal. China 20% op bijna 700 Amerikaanse producten. Het is een reactie op de importheffingen die president Trump eerder aankondigde op Chinese goederen. Amerika heft onder meer een belasting op medische apparatuur, onderwijsmateriaal en spullen die gebruikt worden in de luchtvaart. China gaat extra belasting heffen op Amerikaanse vliegtuigen, auto's en sojabonen. De nieuwe belastingen van beide landen gaan op 6 juli in en hebben een waarde van 34 miljard dollar. Uiteindelijk gaat het oplopen tot 50 miljard dollar. In Nepal is een 66-jarige Nederlander aangehouden voor kindermisbruik. Volgens de Nepalese politie is de man een kinderpsychiater... en heeft hij een praktijk in Friesland. De man kwam vaker in Nepal en onderzoekers van een hulporganisatie... kregen het vermoeden dat hij seks had met kinderen. De politie heeft hem daarom in de, in de gaten gehouden en pakte hem gisteren op. De Nederlander zou op een hotelkamer in Kathmandu zijn betrapt met een jongen van 15. In Friesland is zijn huis doorzocht en apparatuur in beslag genomen. Op Schiphol is voor de vijfde keer dit jaar een jihadverdachte aangehouden. De man van 30 heeft waarschijnlijk gevochten in Syrië... en wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Hij zou in de zomer van 2013 vanuit Amsterdam zijn vertrokken. Vorige maand meldde hij zich bij de Nederlandse ambassade in Turkije. Hij zit voorlopig vast. En de hardloopschoenen waarop Usain Bolt in 2012 de Olympische 100 meter sprint won zijn gestolen. De rood-wit-blauwe schoenen waren gesigneerd door Bolt en zijn meegenomen bij een inbraak in het huis van een Britse verzamelaar. Er is een verdachte opgepakt, een zwerver die wordt verdacht van meer woninginbraken. Maar de politie heeft nog geen idee waar de spikes zijn.